Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Knie- en heupoperaties worden nu echt overal afgezegd. De zorg gaat fase 2D in, heeft de missionair minister De Jonge net gezegd. Dat is de fase voor code zwart. dat betekent dat alle heupoperaties, knieoperaties, staaroperaties die in sommige ziekenhuizen nog gebeuren, in andere ziekenhuizen al afgeschaald waren, dat die nu echt overal stoppen om daarmee handen vrij te spelen om de COVID-zorg op te kunnen schalen... en ook zo lang als mogelijk de kritiek planbare zorg en de acute zorg doorgang te kunnen laten vinden. De druk door corona op de IC-bedden wordt steeds groter. Knie- en heupoperaties werden hier en daar dus al afgezegd... maar nu gaat door het hele land een streep door die behandelingen. Zo hoopt de minister dat behandelingen zoals chemotherapie wel door kunnen gaan. Maar ook dat is in sommige ziekenhuizen ingewikkeld. Aan de toog hangen tot diep in de nacht kan vanaf morgen niet meer in België. De kroegen en restaurants moeten om 11 uur s'avonds dicht ook mogen er max zes mensen aan een tafel en discotheken en clubs blijven dicht. De coronamaatregelen in België gelden voor minimaal drie weken. Een grote demonstratie zondag in Nijmegen mag niet doorgaan. De actiegroep Nederland in Verzet wilde daar actie voeren, onder meer tegen het coronabeleid. Volgens de burgemeester van Nijmegen zijn er veel signalen dat ook andere groepen zich willen aansluiten bij het protest. En dat er daardoor kans is op rellen. Heb je nog een nieuw koffiezetapparaat, laptop of afgeprijsde koptelefoon nodig? Dan kun je vandaag je slag slaan. Het is Black Friday. In Rotterdam, Rotterdam wordt er al volop ingeslagen. Pyjama's, joggingbroeken, weet je die standaard dingen. Het is Black Friday. Zat er nog wat tussen wat een beetje in de korting was? Nee, eigenlijk niet. Het is meer voor vanavond wat ze ja, bij de persconferentie gaan doen. Dus we dachten, we gaan nog maar even, even weg. Op meerdere plekken in ons land zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat het te druk wordt. Zo gingen de winkels in een aantal steden eerder open om de shoppers beter te spreiden. Heb ik het weer nog. Vanaf zee trekt regen over het land. Vanavond kan er zelfs wat natte sneeuw vallen in Limburg en de Achterhoek. Het is 4 tot 7 graden. Het weekend blijft koud met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 If you keep talking that blah, blah, blah, my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? Meet me in the back with a jacket the jukebox. Cause I know you don't care what my middle name is I'm gonna be naked and well, you're, you're wasted, wasted.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 Sure as you're born, you get it together. Right on, right on. Get up, get on up. I'm a fever in a cold sweat. The way I like it is the way it is. I got mine. Don't worry about his. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up. ritme, van ZFM. a minute when she can. I'm telling you, I got a massive plan. I'm gonna get your boy, make you my man.